met het NOS-journaal. Waarschijnlijk komt er toch weer subsidie voor de bouw van windparken op de Noordzee. Demissionair minister Hermans van Klimaat maakte dat vandaag bekend. Afgelopen jaren werden windparken op zee zonder subsidie gebouwd... maar hoge kosten en onzekerheid over toekomstig elektriciteitsgebruik van de industrie... maken subsidie nu toch weer nodig, vinden energiebedrijven. In 2033 moet driekwart van de elektriciteit in Nederland afkomstig zijn van windparken op zee. De parken die die stroom opwekken moeten binnenkort worden gebouwd. De ambtstermijn van de president van de Nederlandse Bank moet niet worden verkort. Vertrekkend bankpresident Knot doet die oproep aan demissionair minister Heijnen van Financiën. De termijn is nu maximaal twee keer zeven jaar. Heijnen wil dat in korte naar twee keer vijf jaar. Dan ontstaat het risico dat de politiek meer invloed krijgt op de bank, zegt Knot tegen Nieuwsuur. Volgens hem krijgt dan het publiek minder vertrouwen. De nieuwe bankpresident Olaf Slijpen begint op 1 juli. Rwanda en de Democratische Republiek Congo hebben een vredesovereenkomst getekend... die een eind moet maken aan gevechten in het oosten van Congo. De ondertekening was in Washington. De Verenigde Staten hebben bemiddeld vanwege de kostbare aardmetalen die in de grond zitten. Rwanda belooft binnen 90 dagen zijn troepen uit Congo terug te trekken. Congo belooft op zijn beurt de steun te stoppen aan Hutu-militanten. De rebellengroep M23, die door Rwanda wordt gesteund, was niet betrokken bij de onderhandelingen. De omgeving van Den Bosch en Bokstol heeft enkele uren zonder stroom gezeten. 25.000 huishoudens werden getroffen. Stoplichten en liften deden het niet en ook winkels hadden er last van. Tegen achten was de storing verholpen. Het weer vanavond eerst nog helder, vannacht droog, minima rond 16 graden. Morgen eerst wolkenvelden en later meer zon. Het wordt morgen 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Door de afgesloten A10 Zuid heb je op omliggende wegen en alternatieve routes nog steeds vertraging. Op de A4 vanuit Den Haag heb je bij Amsterdam nog ruim 20 minuten tijdverlies. Op de A5 vanuit Hoofddorp is de vertraging een kwartier voor de aansluiting met de A10. En op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen heb je nog 20 minuten oponthoud...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 Tell me what you want, uh. Tell me what you want from me. Cause I got what you need, baby. Tell me what you want, uh. Tell me what you want, uh. Tell me what you want from me. Cause I got what you need, baby. Tell me what you want, uh. Tell me what you want, hey, yeah. Tell me what you want from me. Cause I got what you need, baby. Tell me what you want, uh. Tell me what you want, uh me what you want from what you need, baby. Tell me what you want. tell me what you want. Tell me what you want. Uh, tell me what you want. Hey, yeah, yeah, Tell me what you want from me, cause I know what you need, baby. Tell me what you want, uh, tell me what you want, uh, tell me what you want from me, cause I know what you need, baby. Tell me what you want, uh, tell me what you want, hey, so far acabei de chegar. Depois que me escutar, você vai lembrar meu nome. É que eu sou de um lugar onde o céu molha o chão, céu e chão gruda no pé, amarelo, azul e branco. Deixa eu me apresentar, eu acabei de chegar. acabei de chegar. Depois que me escutar, você vai lembrar meu nome. É que eu sou de um lugar onde o céu molha o chão, céu e chão gruda no pé, amarelo, azul e branco. Deixa eu me apresentar, que eu acabei de chegar. Depois que me escutar, você vai lembrar meu nome. É que eu sou you got the sauce, you got it. You got it. You got it. You're flexing. want your body, everybody wants your body, so let's jack, jack, jack, jack, jack, jack.